Vijf uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De kerkelijke gemeenten binnen de protestantse kerk Nederland... hebben samen zeker een miljard euro aan vermogen in kas. Dat stelt een speciale commissie van PKN... die de vermogenspositie van de kerken onderzocht... in het Nederlands Dagblad en in Trouw. Het geld is volgens de werkgroep over. De parochies hebben het niet nodig om voor te kunnen bestaan... De commissie vindt dat kerken niet gericht moeten zijn op het instand houden van vermogen. Geld dat ze niet nodig hebben zou met beleid en verstand gestoken moeten worden in activiteiten van die kerk en de samenleving. In de Amerikaanse stad Houston hebben duizenden mensen George Floyd de laatste eer bewezen. Floyd lag in een kerk opgebaard in een open kist. Hij overleed twee weken geleden in Minneapolis na politiegeweld. Zijn dood leidde wereldwijd tot verontwaardiging en demonstraties tegen racisme. De komende dag wordt hij begraven in een buitenwijk van Houston, naast zijn moeder. Noord-Korea wil alle communicatielijnen met Zuid-Korea verbreken. De Zuid-Koreaanse regering doet te weinig aan activisten... die binnen Noord-Korea anti-Pyongyang-flyers verspreiden... meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Onder de communicatielijnen die worden verbroken... hoort ook een hotline tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... en de Zuid-Koreaanse president Moon. De communicatiekanalen bestaan sinds 2018 en waren bedoeld om de banden tussen de twee Korea's te verbeteren. Bonnie Pointer, een van de vier oorspronkelijke Pointer Sisters, is overleden. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De vier zussen en domineesdochters Ruth, Anita, Bonnie en June Pointer... begonnen hun zangcarrière in de jaren 60 in de kerk van hun vader. Begin jaren 70 braken ze door als de Pointer Sisters. Bonnie stapte in 1978 uit de groep en begon een solo-carrière. De andere Pointer Sisters gingen verder als trio en scoorden hits als Fire and Jump. Bonnie Pointer was 69 jaar. Het weer, vandaag zon en bewolking, maar op de meeste plaatsen wel droog.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 No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Bailame como si fuera la última enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba.